Volgens de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit werden in 2009 meer dan 13.000 bromfietsen gestolen. Een stijging van ruim 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. Met name scooters zijn populair en ze worden vooral gestolen in de grote steden en Zuid-Limburg. Het aantal autodiefstallen nam over heel 2009 licht af, maar vanaf september is er weer een stijging te zien. Dat is voor het eerst sinds 2002. Volkswagen blijft het populairste merk onder dieven, gevolgd door Opel en Ford. Israël heeft een van de kopstukken van Hamas gedood in Dubai. Dat zeggen woordvoerders van de Palestijnse beweging. Mahmoud al mabnou die lid was van de militaire vleugel van Hamas, de Al-Qassam-brigades, werd anderhalve week geleden doodgeschoten. Een aantal dagen nadat hij in Dubai was gearriveerd. Daarvoor leefde hij jarenlang in Syrië. Mabnou zou verantwoordelijk zijn voor een aantal ontvoeringen van Israëlische militairen... en heeft daarvoor ook verschillende keren in Israëlische gevangenissen gezeten. Israël heeft nog niet op de bewering van Hamas gereageerd. De Verenigde Staten zijn weer een stap dichterbij verscherping en uitbreiding van de sancties tegen Iran. Na het Huis van Afgevaardigden is nu ook de Senaat akkoord. Beide kamers van het parlement moeten nu een definitieve tekst opstellen... waarna president Obama de wet zal tekenen. Aanleiding voor de sancties is het nucleaire programma van Iran. De VS vermoedt dat Iran in het geheim werkt aan de productie van kernwapens. Financiële en economische sancties moeten het land op andere gedachten brengen. De nieuwe maatregelen betreffen de export van brandstofproducten... Bedrijven waar, waar ook ter wereld die deze producten aan Iran leveren... worden door Amerika gestraft. Het weer in het westen en zuiden valt regen. In het noorden en oosten en Limburg sneeuw en natte sneeuw. Temperatuur ligt tussen 0 en 3 graden. Geleidelijk trekken de regen en sneeuw naar Duitsland weg. In de middag vallen er winterse buien. In het weekend geregeld zon. En hier en daar nog een winterse bui bij maxima rond plus 1 graad.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 Vanmorgen als gastheren en samenstellers van het programma... Tom Hendricks en Hans Sandbergen... die natuurlijk ook het tweede uur weer de zoetgevoiste klanken... in deze witte wereld aan u zullen ten gehore brengen. Ook luisteraars waar ook in Nederland, in, ehm, in Groningen, in Friesland... in Peking, in Brazilië, het maakt niet uit... Wij maken muziek voor u. Ik zou het, zeggen, blijf... Het oudste jazzprogramma van Nederland. Het oudste jazzprogramma van Nederland. Het is niet te geloven, het is waar. Eh, goed, luisteraars. Eh, straks meer. We blijven luisteren naar het jazzorkest van het Concertgebouw. Ja, luisteraar, dit was de session eh, tune van het jazzorkest van het Concertgebouw. En eh, dit betekent dat wij Tom, Hendricks en Hans Sandberg in de tweede uur... op deze witte zondagmorgen weer in Jazz op zondag zitten. Het lijkt of je voorlezen uit je poëziealbum, Ja, ik ben altijd, als ik dit soort muziek eh, <laughs> hoor, dan word ik altijd een beetje, beetje sentimenteel. Ik vind dat altijd fantastisch. dat, oh, romantisch heet dat tegenwoordig. Maar ik vind het altijd eh, fantastisch om dit, dit soort muziek eh, zelf te beluisteren. En luisteraars, ik hoop dat ik u hier ook een plezier mee doe. Goed, Tom, genoeg gepraat. Wat heb jij neergelegd? Vibrafonist Mal Jackson was samen met pianist John Lewis eigenlijk de motor van een modern quartet. Jackson werd in de jaren 40 ontdekt door Dizzy Gillespie. En in diens band is in feite ook het modern Jazz Quartet ontstaan, want ook John Lewis en Ray Brown en Kenny Clarke speelden in die band. In 1950 gingen ze met z'n viertjes eh, verder onder de naam Mal Jackson Quartet. En het werd twee jaar later omgezet in Modern Jazz Quartet. Er waren wat wijzigingen. Ray Brown werd vervangen door Percy Heath. En later verving uh, Connie Kay Kenny Clarke. Het was een hecht team, maar in de jaren 50 al maakte Miles Jackson diverse uitstapjes met andere jazzmuzikanten. Zoals ook in 1958 met trompetist Art Farmer, tenorspeler Benny Golson en pianist Tommy Flanagan. En hen gaan we horen in de ballad Thinking of You. stars have lost their glitter The winds grow colder And suddenly you're older And all because Of the man that got away The dreams you dreamed have all gone astray. The man that won you has run off and undone you. That great beginning has seen the final inning. Don't know what happened. It's all a crazy game. discover a new love will be the same. Good riddance, goodbye. Every trick of his, you're on. gets rougher. It's lonelier and tougher. With hope you burn up. Tomorrow he may turn up. There's just no let up. The live long night and day one man, woman looking for the man that got away. Good riddance, goodbye. Every trick of his, yours. fools will be fools. And where's he gone to? The road gets rougher. It's lonelier and tougher. With hope you burn up. Tomorrow he may turn up there's just no let up The live long night and day Ever since this world began There is nothing sad a one-man woman looking for the man that got away. song The Man That Got Away. Deze ballad werd in 1953 gecomponeerd door Harold Arlen en Ira Gershwin voor de film A Star Is Born, waarin Judy Garland excelleerde. En daarna is het nummer door talloze anderen eh, uitgevoerd. En dit was een uitvoering van Etta Jones, die in 2001 overleden is en die met haar mooie stem eigenlijk altijd ondergewaardeerd is. Ja, dat kerel stelt een prachtige stem. Goed, eh, Tom, ik heb heel wat anders op de draaitafel neergelegd. Eh, we begonnen dit, uh, dit programma, het tweede uur programma met het orkest van het, grote orkest van het jazzorkest van het concertgebouw. En met een keur van, van muzici. Het is ook een gelegenheidsorkest. ja. Maar <clears throat> als je dat toch eh, van de zomer als Hans Rijmers dat in Zandvoort kan halen... dan eh, zou dat toch wel fantastisch zijn. Nee, dan, ja, eh, dan, zijn we heel tevreden, dan zijn we heel tevreden over hem. Maar goed, hij brengt trouwens ook een keur aan artiesten in Jazz in de Krocht. Afgelopen zondag ben ik jammer genoeg niet geweest. Ben jij nog geweest? Nee. Nee, er niet. Maar goed, hij had, afgelopen seizoen had hij ook Tineke Postma. Alt-saxofoniste. Ook ehm, met een eigen band optredende, maar ook altijd... Een van de vaste klanten van het grote orkest van het Concertgebouw. Ik heb hier een nieuwe cd van haar eh, gevonden. A Journey That Matter heet de cd. En ze heeft, ik heb een eigen werk van haar uitgezocht. Luistert u naar Bar, Bar Salta. Postma. Celta. Ja, Tineke Postma, een eigen werk van er. En uh, ja, voortreffelijk uh, alt-saxofonist. Beetje dromerig, hè? Beetje dromerig. Nou, dat is toch muziek die we dus op deze witte zondagmorgen... Eh, terwijl onze luisteraars allemaal aan het ontbijt zitten... Ehm, nog steeds en luisteren naar deze prachtige muziek. Ja, Tom, ik, heb, ehm, ik neem altijd deze cd mee. En die op een of andere manier valt hij altijd tussen wat een schip. Of, of het is te laat, of het is te vroeg. Kortom, ik draai wel eens hele kleine stukjes van hem. Maar eh, er komt eigenlijk nooit wat van. En dat is de bariton saxofonist Serge Shalov. Heb je er wel eens van gehoord? Jazeker. Dat is een van de vier eh, saxofonisten die het nummer Four Brothers bij Woody Herman hebben gespeeld. Oké, goed. Hij is eh, jong gestorven. Er zijn er ook heel weinig eh, cd's van hem. Dit is een cd uit 1956. Hij wordt hier begeleid door Sonny Clark op de piano... Leroy Vinegar op de bas en Philly Jones op de drums. Luistert u naar I've Got the World on a String. Mm-hmm. I've got the world, world on a string. Ja, dat was een, eh, een korte intermezzo even tussendoor. Fred Kroonsberg is binnengestapt en die loopt hier foto's te maken. Maar ja, goed, de schuif stond al open, dus u hoorde mijn eh, opmerking. Excuus voor. Goed, Tom, we gaan natuurlijk eh, gewoon door met het jazzprogramma op deze witte zondagmorgen. En wat heb jij neergelegd op de draaitafel? pianist Dave Brubeck was zijn tijd ver vooruit toen hij in 1946 begon met een jazz octet. En daarvan, uh, <clears throat> dat werd grotendeels gevormd door eh, leerlingen van het conservatorium. Maar Paul Desmond speelde daar al heel braaf de alt-sax. Eh, maar vibrafonist Carl Tjeder was toen drummer. Hey, geen uh, vibrafonist? Nee, die speelde toen nog drum. En verder deden mee onder andere Bob Collins op bariton sax, David van Kriet op tenor en Dick Collins op trompet. En we gaan ze horen in het nummer What is this thing called love? Mississippi said, Basin Street is a street where the elite always meet down in New Orleans. A land of dreams. You'll never know how nice it seems or just how much it really means just to be. Yes, sir. In New Orleans, a land of dreams where I can lose my Basin Street blues. cherry Basin Street. Ik heb daar een groot aantal uitvoeringen van verzameld. En eh, dit was een, eh, een eh, uitvoering van de countryzanger, gitarist en activist Willie Nelson... samen met het combo van trompetist Wynton Marsalis... tijdens een concert in 2008 in New York. Fantastische muziek, ja, heel mooi bekend ook, hè? Ja. Stuk. Goed, eh, ja, luisteraars. Uh, we zijn altijd gek. We zijn live, live, live in de uitzending. En eh, als u wilt bellen, kan dat natuurlijk altijd. En op 57 30393. En als u verzoeken heeft, dan kunt u die indienen. En als we dat bij ons hebben, dan draaien we het aan minuut. Hebben we het niet, dan doen we het een volgende keer. Zo ook bij mij is een verzoekje binnengekomen. Al in het eerste uur. Eh, en dat is de Four Freshmen. Fantastisch eh, kwartet. Die eh, ook speelde met het concertgebouw. met het jazzorkest van het concertgebouw. Ik heb ah, uitgezocht <clears throat> Een aantal van hen bespeelt ook instrumenten. Klopt. Onder nee, alle, alle, vier. Ja. Alle vier spelen ze een instrument en treden ook, spelen ook in grote orkesten mee. Maar hun zang, daar zijn ze eigenlijk beroemd om geworden. Bij Stan Kenton. Bij Stan ik heb uitgezocht voor de luisteraar, want het maakte hem niet uit eh, wat ik zou draaien als het maar de voor freshman was.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 Daartussendoor vond ik de muziek van Miles een voortreffelijk muzikus. Niet om aan te horen, Tom. Te veel, eh, <coughs> sorry, te veel technisch gebeuren. Ja. Al met elektrische trompetjes en zo. En, eh, nou goed, ik, ik hoor hem zo het liefste. Blue and Green, ook van de gelijknamige cd. Tom, ja, we zitten al, we hebben nog maar acht minuutjes te oh. gaan. En, eh, maar wat heb jij nog voor? Haast, haast, haast, haast. haast, Wat nou, heb jij neergelegd? Jouw lievelingsinstrument is vibrafoon. Niet te geloven. Dat van mij is de trombone. En ditmaal leg ik hem weer eens in de vertrouwde handen van de hardbop-trombonist J.J. Johnson. Een opname uit 1954 van de ballad It's You or No One, waarin hij wordt begeleid door Winton Kelly op piano, Charles Mingus op bas en Kenny Clark op drums. luisteraars. En zo zit uh, eh, 2 uur CFM Jazz op deze witte zondagmorgen eh, zit er alweer op. Vanmorgen eh, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks en Hans Sandberg. Die dat uiteraard met veel plezier voor u